Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De uitslag van het referendum gisteren in Ierland is dat ruim 66% voor het versoepelen van abortus heeft gestemd. De grens voor abortus komt op 12 weken. Nu mag in Ierland een zwangerschap alleen worden beëindigd als het leven van de moeder in gevaar is. De Ierse premier noemde de uitkomst van het abortusreferendum het hoogtepunt van een stille revolutie. De opkomst bij het referendum was bijna 65%. De hoogste rechter in Egypte heeft geoordeeld dat YouTube een maand uit de lucht moet. Dat is vanwege de anti-islamfilm Innocence of Muslims. In lagere rechtbank had dat in 2013 ook al beslist. De film is een privéproductie die in Californië is gemaakt... en hij werd in 2012 op YouTube gezet. Hij leidde tot gewelddadige protesten in de Arabische wereld. Er was ook politieke commotie. President Obama van de VS nam afstand van de film... en in het Europees Parlement ontstond er een rel over. Zeven Egyptenaren die meewerkten aan de film werden ter dood veroordeeld. Bij een busongeluk in het noorden van Oeganda zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. 14 mensen raakten gewond. De bus botste volgens de politie in het donker op een trekker zonder licht en ramde daarna een vrachtwagen. Een dag nadat hij Tom Dumoulin loste op de slotklim van de 19e etappe... is het maar de vraag of Thibaut Pinot de Giro kan uitrijden. De Fransman is na de 20e etappe met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd geconstateerd dat hij onder meer koorts heeft. Hij blijft vannacht ter observatie. Of hij morgen nog afreist naar Rome voor de slotrit is niet bekend. En het weer, het blijft vanavond lang warm, nu nog. Het wordt vannacht eh, van 15 tot 19 graden en morgen is het opnieuw 26 tot 29 graden. Dan is er geregeld zon. In de loop van de middag ontstaan stalpenwolken en die kunnen in het zuiden uitgroeien tot een onweersbui.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 DJ Malzo. the way you Are you tired of your wife that you have been beating on for years to come and years to go away? I thought so. Yeah, yeah, yeah. I'm looking at you. I'm sure you've done it. Don't even stop and look around because I know you have. So you need to just turn your face and get out. He's always coming up in your face talking some garbage, and it feels like you got about a quarter at the end of the week. <laughs> Doesn't it feel like your brain has been auctioned off, huh? Tell them get on. Get out. Are you tired of that girl you've been hanging with lately? I'm sure she's tired of you because she's looking at that guy next door.